Temperatuur ligt tussen 13 graden in het noorden en 17 in Limburg. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Dit was het NOS Short. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A1 Napeldoorn Amsterdam voor knooppunt 3.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 Volgens Trouw dringen ze daarin op aan op een humanere behandeling van asielkinderen die hier zijn geboren en getogen. De brief is een initiatief van het CDA in Heerlen. 81 lokale fracties willen dat het CDA in Den Haag zich achter een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie schaart. Volgens die zogeheten wortelingswet krijgen asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning. Voor de wet is nu geen meerderheid en CDA-minister Leers is fel tegen. CDA-prominent Aart-Jan de Geus steunt kandidaat Mona Keizer in de strijd om het leiderschap van de partij, meldt het Nederlands Dagblad. De Geus, voorzitter van het strategisch beraad van het CDA, ligt zijn keuze volgens de krant later vandaag toe. De populariteit van Keizer, wethouder in Purmerend, stijgt snel. In de peiling van Maurice de Hond stond ze dit weekend tweede, vlak achter fractieleider van Haarsma Buma. Een Kamermeerderheid steunt de oprichting van een organisatie voor de bescherming van klokkenluiders. In een wetsvoorstel van de SP krijgen klokkenluiders uit zowel het bedrijfsleven als de overheid juridische en financiële bescherming. De organisatie gaat het Huis voor Klokkenluiders heten en wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman. Die kan bij meldingen door klokkenluiders ook onderzoek doen. En voor ruim 200.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Als eerste wordt vanochtend het HAVO-examen kunst afgenomen. Dit jaar zijn de exameneisen verhoogd. Het gemiddelde cijfer van het centraal schriftelijk moet nu 5,5 of hoger zijn om te slagen. Tot nu toe ging het om het gemiddelde cijfer van het schoolexamen en het centraal schriftelijk samen. Dan nog het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 13 tot 18 graden. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Het regengebied breidt zich vanavond verder uit.